Door Negens met het NOS-journaal. In Irak zit een Nederlandse jihadist vast, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd tegen Nieuwsuur. Details over de terreurverdachte wil het ministerie niet geven. In Iraakse gevangenissen zouden nog honderden buitenlandse vrouwen en mannen wachten op hun proces. Voor zover het ministerie van Buitenlandse Zaken weet, zijn daar niet nog meer Nederlanders bij. Gisteren werd in Bagdad nog een Belgische IS-strijder ter dood veroordeeld na een hoorzitting van 10 minuten. De Italiaanse president Mattarella heeft beoogd premier Giuseppe Conte goedgekeurd. De 54-jarige hoogleraar privaatrecht is voorgedragen door de coalitie van het rechtse Lega en de anti-establishment partij Vijf Sterrenbeweging. De coalitie is kritisch over de EU, maar Conte zegt dat hij wil samenwerken met Europa. Hij vormt nu een ministerraad die het parlement moet goedkeuren. In België is een rel ontstaan over de belangrijkste kunstprijs van het land. Binnen de kunstwereld is veel kritiek op de keuze voor de vier genomineerden van de Belgian Art Prize. Die allemaal witte mannen van middelbare leeftijd zijn. De genomineerden hebben zich daarop boos teruggetrokken... omdat ze naar eigen zeggen zijn gereduceerd tot heteroseksuele blanke Brusselaars. Ze betreuren het dat er nu nauwelijks aandacht is voor de artistieke inhoud van hun werk. De organisatie van de Belgian Art Prize blijft achter de nominatie staan. Andres Iniesta gaat waarschijnlijk voetballen in Japan. De Spaanse middenvelder, die zondag na 22 seizoenen afscheid nam van Barcelona... heeft op Twitter een Japans vlaggetje geplaatst... met daarbij de tekst op weg naar mijn nieuwe thuis. Waarschijnlijk wordt de 34-jarige Iniesta ploeggenoot van Mike Havenaar... en Lucas Podolski bij Vissel Kobe, de nummer 6 in de hoogste Japanse divisie. Het weer vannacht is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 13.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 try to tell você.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 106.9 ZFM. So I'm telling you exactly what is on my mind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 you're the only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 and I know when to let you lose. 心。 afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tape el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. estoy muriendo. Agonizando. noches me saben a puro dolor. Oh, baby, give me back my fantasy.